Hij reed de snelste tijd, maar werd gedisqualificeerd omdat hij acht rondjes voor het eind plotseling de binnenbocht in plaats van de buitenbocht nam. Zijn coach Gerrit Kemkers had hem naar de binnenbocht gedirigeerd. Kramer reageerde na afloop woest en duwde Kemkers van zich af toen hij hem probeerde te troosten. De coach gaf toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt. Door de disqualificatie ging het goud naar de Zuid-Koreaan Lee. De Rus Kobrev won zilver. Brons ging naar titelverdediger Bob de Jong. De Nederlandse viermansbob trekt zich terug uit de Spelen in Vancouver. Piloot Edwin van Kalker heeft gezegd dat hij de Olympische afdaling niet beheerst. Voor zijn drie teamleden zat er niets anders op dan zich daarbij neer te leggen. In de tweemansbob kwam van Kalker wel in actie met renner Sibrin Jansma, maar ze kwamen niet verder dan de veertiende plaats. De Mexicaanse griep is nog steeds niet over zijn hoogtepunt heen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er is meer tijd en onderzoek nodig om vast te stellen of de griep in de hele wereld op zijn retour is. De Mexicaanse griep is de eerste wereldwijde epidemie in tientallen jaren. In Nederland kostte de griep aan 57 mensen het leven. Ze hadden vrijwel allemaal al een andere ziekte onder de leden. Wereldwijd eiste de griep bijna 16.000 levens. De PvdA is tegen het plan van demissionair minister Klink om ziekenhuizen de mogelijkheid te geven winst te maken en privaat kapitaal aan te trekken. PvdA-leider Bos heeft dat gezegd op een partijbijeenkomst in Almere. Klink komt voor 1 april met een nieuw wetsvoorstel dat zorginstellingen meer zakelijke vrijheid geeft. Bos zei dat die in de bankenwereld heeft gezien welke desastreuze gevolgen dat kan hebben.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 There's always another chapter, and the apple